Vijf uur in Montserrat met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau komt rond acht uur vanochtend met ramingen over de economische groei en het begrotingstekort. De cijfers worden door Politiek Den Haag met spanning tegemoet gezien, omdat het kabinet die cijfers gebruikt om te bepalen hoeveel er de komende jaren wordt bezuinigd. Maar veel economen, onder wie CPB-directeur Teulings, vinden extra bezuinigingen niet verstandig, omdat die Nederland dieper in een recessie zouden duwen. De activiteit in de Nederlandse industrie is in februari toegenomen na een lichte krimp in januari. De inkoopmanagersindex van Navy kwam in februari uit op een stand van 50,3, de hoogste stand in zes maanden. Een uitslag lager dan 50 duidt op krimp in de sector, een score hoger dan 50 op groei. In het middenwesten van de Verenigde Staten zijn zeker twaalf doden gevallen door tornado's. In Harrisburg in Illinois vielen zes doden. Door het natuurgeweld werden daar ruim 300 huizen vernield. Er werden windsnelheden gemeten van 270 km per uur. In Missouri vielen drie doden en ook in Tennessee kwamen drie mensen om door het natuurgeweld. De slag om de Syrische stad Homs lijkt de eindfase te zijn ingegaan. Tanks en militairen van het Syrische leger zijn de wijk Baba Amr binnengetrokken. Gebouw voor gebouw wordt uitgekampt. Baba Amr geldt als het bolwerk van het verzet in Homs. President Wade van Senegal is nog niet zeker van een nieuwe termijn. Hij heeft bij de eerste ronde geen absolute meerderheid gekregen. In de tweede ronde moet de 85-jarige Wade het opnemen tegen oud-premier Macky Sall. Hij was vroeger een bondgenoot van Wade, maar koos later voor de oppositie. De tweede ronde is op 18 of 25 maart en Sal is volgens ingewijden zeker niet kansloos. Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland met 3-2 gewonnen. Nederland kwam op een voorsprong van 2-0 door doelpunten van Robben en Huntelaar. Engeland kwam in de slotfase nog langs zij, maar Robben scoorde in de extra tijd de winnende treffer. En dan het weer. Bewolkt en nevelig, plaatselijk wat mist.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 die vorig jaar uitkwam onder de titel Awakenings. Goedemorgen allemaal. Dit wordt het laatste uur. De nacht ging anders hier bij de VARA op Radio 1... waarin ik dit uur een cd ga weggeven... De cd Gunder, en dat is een uh, album volgezongen door uh, Daniel Lohuus. Nou, misschien ben je er al heel lang bij. Dan heb je in het begin van de nacht in Casaluna al een eh, uitgebreid eh, gesprek kunnen horen met Daniel Lohuus... die ook eh, sprak met fans aan de telefoon. Ook daar werden cd's weggegeven. Ik heb ook een cd. En ik ga je een vraag stellen, pak wij over een eh, kwartier, twintig minuten. En dan maak je kans om die cd Gunder te winnen. En daar zal ik dan ook iets van draaien. Nou, zover zijn we nog niet. Wat gaan we verder nog dit uur doen? Ik laat je weer luisteren naar drie chansons, of eigenlijk drieënhalf. Nou, hoezo? <laughs> Dat, dat door je dadelijk wel. En ja, verder heb ik nog een paar eh, tv-tips. Nou, er zijn een aantal hele leuke films namelijk eh, op zaterdagavond vrijwel tegelijkertijd op, eh, de televisie in ieder geval de moeite waard om eh, te kijken of je videorecorder het nog doet. Want eh, dat is dan eh, de moeite waard om dat ding nog eens een keer uit te proberen. Nou, ik neem je nu mee naar Spekers met Koppen van niet afgelopen week, maar de week daarvoor. Toen was namelijk Spinvis daar te gast. En een van de nummers die die zong kan je ook terugvinden op het album Tot ziens Justine Keller. Het was onlangs een single. Hier is Spinvis met het nummer Oostende. to clear jongen, maar VG. Hey, hey, hey. Denken aan jou, wachten op sneeuw. op zeil. Tot ziens, tot ziens, Justine. Want welke weg ik kies, hij leidt naar hier. Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer. de dag met de kira, na na na na. Dan is het randje er een beetje af en doet het niet meteen zo zeer. Denken aan jou en de wind houdt laag de zaal draait rond en de roulette spint. En je zit naast mij, ik kan je zien. Ik weet wat je wil van mij, Justine. Ik zet alles in. En ik win, ik win, ik win, ik win. En de pen speelt door, heel de nacht. Voor altijd in dit licht oh Justine, je hebt gezegd, alleen dit licht, dit licht is echt. En de band speelt door, heel de nacht, voor altijd in dit licht. O oh Justine, je hebt gezegd, alleen dit licht, dit licht is echt. En de band speelt door, heel de nacht. het is echt. En de band speelt door heel nacht. Voor altijd in dit licht. Oh, je stil, je hebt gezegd, alleen dit licht. Spinvis was die... Ehm, ja, <laughs> ze waren enthousiast als Spinvis was die... Eh, bijna twee weken geleden klonk in uh, Spijkers met Koppen... in eh, Café de Floren in Utrecht. bijna twee weken geleden, carnaval zaterdag. <laughs> Lijkt ook alweer een eeuwigheid geleden, nu ik het daarover heb. Spinvis dus. <laughs> met Oostende, liedje dat die zong. Nou, zoals ik al zei, je gaat het uur drieënhalf uh, Frans chanson horen. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je later wel. Hier is in ieder geval alvast het eerste chanson. Jacques Brel. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus mes Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus mes Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur, t'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg, t'as voulu voir verre, on a vu que c'est faubourg, t'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur, <laughs> comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris, d'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de la cornée voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien, t'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal, je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du tronc, on a quitté du tronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien de ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, caille, caille, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flancs, de la valse musette et de l'accordéon. Chauffe. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul t'as voulu voir fleur et on a vu Honfleur, t'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg, j'ai voulu voir envers on a revu Hambourg, j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as plus mes Vierzon, on a quitté Vierzon, chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus mes Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur, t'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg, t'as voulu voir envers on a vu que c'est faux pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours, chauffez les gars, je te préviens. J'irai pas à Paris, d'ailleurs j'ai horreur de tous les flancs-flancs, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le canton, Je voulais voir Byzance et on a vu Picasso. j'ai vu your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the storm show me the place. I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a is een cd die heel goed verkoopt op dit moment. En daarop de stem van Leonard Cohen. En je hoorde hem hier met Show Me The Place, de nieuwe single van dat album Old Ideas. Daarvoor hoorde je dan... zou een tijdgenoot kunnen zijn. In ieder geval... Eh, wel collega's op een of andere manier op, op zeker gebied. Chansonniers. Uh, Bel, die trouwens 83 eh, zou zijn geworden dit jaar. Maar goed, in ieder geval, eh, je hoorde de 77-jarige Cohen... en vervolgens eh, Jacques Brel en zijn jonge jaren, de jaren 60, met Vezou. Dan ga ik het even met je hebben over Daniel Lohus... die dus afgelopen nacht veelvuldig aan bod is geweest... bij de collega's van Casaluna. Hier iets bescheidener. Ik laat slechts één nummer van hem horen dadelijk. En dat nummer dat kan je vinden op Gunder. Gunders, de nieuwe cd van Daniel de afgelopen week uitgekomen. En die cd kan je winnen. Ik heb namelijk een vraag aan je. Afgelopen jaren toen heeft Daniel Lohuis een soloproject gemaakt. Hij heeft eh, vier albums gemaakt die alle vier éénzelfde eh, titel hadden. Alleen dat er dan bij kwam deel 1, deel 2 en 3. Ik wil de titel van dat album weten, van die albums weten, van dat soloproject. En let op, wel goed spellen, want <laughs> je kan er de mis mee ingaan. Dus de titel van dat uh, solo-project, van die solo-albums... die Daniel Lohus de afgelopen jaren heeft gemaakt. Nou, hoe eh, kan je dat antwoord uh, naar mij toesturen? Gewoon via de mail. Ga naar de website van... De Nacht Klinkt Anders. En hoe kom je daar? Via de vernieuwde website van de VARA. www.vara.nl hartstikke nieuws dat allemaal. En dan ga je naar eh, programma's en sites en dan kom je vanzelf binnen. En dan anders. Daar staat een eh, linkje contact. En daar eh, geef je dan het antwoord op de vraag... hoe heette dat soloproject van Daniel Lohuus... waarmee hij vier albums heeft gemaakt... en waarmee ook door het land heeft getrokken. Dan, zoals ik zei, ik ga één nummer draaien van dat album Gunder... dat de afgelopen week is uitgekomen. Dat ook de Radio 1 cd is van deze week. Ze ben benauwder voor you als i voor her. als kinder. Fietsen in de laatste week van een grote vakantie. Deurbagerveen. door zaten heel veel adders. Maar ome Johan zee, ome Johan zee. Ze ben benaderd voor jou. Als die verheur. Wees nou maar niet bang heb ze daar naar deur. Met een alle vriendin was ik destijds in Canada. Met een Canadese ex van haar, zo van nou, toe dat maar. Gingen wij de bank in dagen wandelen in de wildernis. En ik zie continu, door beren, ik mij niet vergis. Maar ik ben met all over you, als even. En wees nou maar niet bangen anders zijn ze Frau. Krieg een kind, ik word warmer. En ik gaf er die tweeën te elk vuur vuren verdomme. Les dat die twee jongens meent wat ze moeten leren. Dat het met mensen heel vaak net zo is als met slangen en met beerden. de voor jou als ik voor haar. Nou, en dat van Limburger. <laughs> je hoorde Daniel Lohuus met een track van eh, zijn jongste album Gunder. Je kan hem gaan bekijken en beluisteren ook nog. Eh. hij treedt zaterdagavond op een theater De Molenberg in Delfzijl. En zondagavond is Daniel Lohuus in theater De Enk in Oorschot. Eh, ik had een vraag... <laughs> nou, een beetje verkoudheid nog. Eh, ik had een vraag gesteld naar aanleiding van eh, het verschijnen van dat album van Daniel Lohuus, Gunder wat je kan winnen. Ik herhaal het nog even voor degenen die er net zijn bijgekomen, want dat gebeurt zo op dit eh, tijdstip. Dat een heleboel mensen ineens heel snel bijkomen. In ieder geval, vertel mij of laat me via de mail weten... wat de titel was van het solo-project dat Daniel Lohuus de afgelopen jaren had. Het solo-project dat bestond uit een aantal optredens en ook vier albums de titel van het solo-project, dat wil ik weten. Mail het naar eh, De Nacht Klinkt Anders. En dat kan je dan doen via de vernieuwde varen website, programma en sites. En dan kom je wel bij De Nacht Klinkt Anders. En lekker mailen, dat goede antwoord. En in de loop van het weekend dan kan je op eh, de site van De Nacht Klinkt Anders...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 En hij eh, coverde dat dan in het kader van eh, de mega top 50 covers... bij het ochtendprogramma van uh, Giel afgelopen dinsdagochtend live op de radio. En hier hoorde u het dan nog eens een keer terug bij De Varen op Radio 1 van Velsen en I Won't Give Up. Dan de drie chansons op een rijtje. Je krijgt een half chanson te horen, want dat wordt niet volledig gezongen in de Franse taal. Nou, het is een samenwerkingsverband door... ja, om maar oneerbiedig te zeggen, allochtonier gaat luisteren naar Mohamed Aloua. Shaggy, dat is een bekende Amerikaan. Magic System en Core Vasimolo, dat is de titel van het liedje. Dit bonte gezelschap staat hiermee op dit moment eh, hoog in de Franse hitparade. Dat wordt voorafgegaan door Frans Gan met een jaren 60 nummer... met première Vrai Vacances. En je hoort nu een bijdrage uit Wallonië... met onder Marc Moulin erin, de betreurde Marc Moulin. Telex, Moscow Disco. depuis longtemps. Et cette année, j'ai la chance de partir sortir de mon enfance par les portes de l'été. Mes premières vraies vacances, comme elles me semblent loin. Et voilà qu'elles commencent, je serai là-bas demain. Faudra que je me trouve un garçon, faudra qu'il danse comme un champion, faudra qu'il soit pas trop polisson, fort m'en demandent trop, pas d'accord. Mes premières vraies vacances, je ne veux pas les gâcher. En écoutant ces romances qui ne chantent qu'un été. Car je pense, quand j'y pense, que c'est trop pour 15 jours. Des premières vraies vacances et un premier grand amour. Des premières vraies vacances et un premier grand amour, les premières vraies vacances. Oh yo! Ryan Duffy 4 Oh yo! Magic System! Shaggy! Dit is op dit moment een hele grote hit in Frankrijk. Het bonte gezelschap bestaande uit Mohamed Aloua, Shaggy, Magic System en Cor Vasimolo. Daarvoor hoorde je uit de jaren 60 met Première Vrij Vacances van eh, Frans Gal. En uit Wallonië het eh, gezelschap muzikanten onder de naam Telex met Moscow Disco. Weet je wat het vandaag is? Nationale Complimentendag. house on the sea. Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You got to have a dream. If you don't have a dream, are you gonna make a dream come true? Ja, het is eh, complimentendag, dus eh, wees maar eens aardig eh, tegenover je collega. Zeg maar hoe goed die eruit ziet. Dat kan ook weer leiden tot <laughs> verkeerde gedachten in ieder geval. Maar het is Nationale Complimentendag. Dus als er iemand te aardig is, wees er verdacht op. Captain Sensible, die hoorde je met Happy Talk. Even een paar verjaardagen die heel belangrijk zijn. in Engeland vandaag de verjaardag van Roger Daltrey. Roger Daltrey van de Hoe. Jack wasn't old, but he was kind. He lived in the sand at the island. The kids would all sing, he would take a monkey. So they up Jack, all the water's laughing, And they couldn't. met de zang van eh, Roger Daltrey. En Roger Daltrey die eh, vandaag 68 jaar wordt. En de volgende Nederlandse zanger die wordt vandaag 69 eh, jaar. Ja, ik ga eens van de Cats draaien. Is geloof ik voor het eerst in de, nacht en anders. Ik heb een keer iets gedraaid van de Cats tijdens een uitzending met Franstalige muziek. Want de Cats hebben ooit iets in het Frans opgenomen. Maar nu Piet Veerman. still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feels Put it proudly in my car. My family listened 50 times to my two-song repertoire. I told my mom her only son was gonna be a star. Out all the beer weddings sounded just like ball. Out all the orchard weddings, 78s and all. I sat by my record player on TV making every move I made. Rock and roll, I gave you all the best years of my life, all the dreamy sunny Sundays, all the moonlit summer nights. I was so busy in the back room writing love songs to you while you were changing your direction. never even knew that I was always just one step behind me. Sixty-six seemed like the year was really going somewhere. We were living in San Francisco, the flowers in our hair, singing songs of kindness, so the world would understand the guys and me was something more than just another band. 69 in LA. Came around so soon, we were really making heaven. And riding lots of tunes, and we must have played the wildest stuff we'd ever played. The way the crowds cried out for us, well, thought we had a made. Rock and roll, gave you all the best years of my life. Oh, the crazy, lazy young days. Oh, the magic moonlit nights. I was so busy on the road. Sing love songs to you while you were changing your direction. You never even knew I was always just one step behind you. Do, do, do, do. someone else has been. And she came up to me lately took her by the hand. I told her all my troubles and she seemed to understand. And she followed me through London to a hundred hotels, to a hundred record companies who didn't like my tunes. And she followed me when finally I sold my old guitar. Try to help me understand I've never been a star. Tijden van de Cats. Met eh, dat wat ik eigenlijk het beste vind uit het oeuvre van de Cats. Piet Veerman en eh, rock and roll. En Veerman treedt nog steeds op. Je kan hem gaan bekijken. 17 maart aanstaande in de Harmonie in Oostblokker... waar hij een eh, optreden zal geven. En in april dan is hij ook in Eindhoven in locatie Poelman in Eindhoven. Piet Veerman, nog steeds actief en vandaag viert hij feest. 69 jaar wordt eh, de man. Dan de televisietips voor komend eh, weekend. Allereerst verwijs ik je naar aanstaande zaterdag. Dan is er een nieuwe aflevering van eh, Classic Albums. Misschien heb je zaterdag die aflevering gezien van The Doors... Die kan je nog, maar dat is alleen deze week nog even terugkijken via uitzending gemist. Daarna dan eh, moet die vanwege een rechte kwestie verdwijnen. Maar kijk ook aanstaande zaterdag om eh, ongeveer half tien zal dat zijn... naar een aflevering van Classic Album. Dan de eerste solo-LP van John Lennon. As soon as you're born, they make you feel small... by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. second class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First, you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. you want to be a hero, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. En dit fraars is te vinden op die eerste solo-LP van John Lennon. John, Lesson, John Lennon, de Plastic Ono Band, The Working Class Hero. Blijven we even in de, dezelfde sfeer. Een man met een gitaar, Johnny Cash... Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down gonna stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. No, I won't back down. I Won't Back Down van Tom Petty, maar nu uitgevoerd door Johnny Cash uit 2000. Toen kwam dat uit. Eh, daarvoor hoorde je dan John Lennon met eh, dat hele fraaie Working Class Hero... dat dan een onderdeel is van een classic album... dat je op Nederland 3 kan gaan zien aanstaande zaterdagavond. En dat begint om precies vijf minuten voor half tien. Als dat afgelopen is, laat de televisie dan nog even op Nederland 3 staan. Want daarna krijg je de speelfilm Traffic. Een met Oscars bekroonde speelfilm Traffic. Heel spannend in ieder geval. Blijf kijken. En volgende week, dan hebben we een speciale vrouwenaflevering. Dan ben ik niet te horen. Dan zit Meter de Vos hier met allemaal vrouwenmuziek. Muziek van en door vrouwen. Mijn naam is Roel Koeners. Tot de volgende keer. Hoi.